lekkere 1 euro mensen. Lekkere meisje, nou een eurotje. 1 euro, 1 euro, 1 euro. ik nog in de tijd voor heel dag drinken wat je wel voor die nou, drie pakken op 2 euro. Drie pakken 2 euro. Hallo, drie pakken op 2 euro. Drie pakken op 2 euro. Ja, 50 cent. Read!